7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grondwater zitten vaak te veel bestrijdingsmiddelen, staat in een rapport van het RIVM. Onderzoekers keken naar 192 plaatsen waar drinkwater uit de grond wordt gehaald. In een kwart van de gevallen was de concentratie bestrijdingsmiddelen zorgwekkend hoog. Minister Schultz neemt daarom extra maatregelen. Het RIVM benadrukt dat het water dat uit de kraan komt geen bestrijdingsmiddelen bevat. Het Erasmus Medisch Centrum is bezorgd over het hoge aantal sterfgevallen door hepatitis B en C, schrijft het AD. Jaarlijks overlijden in heel Nederland 500 mensen aan leverziekten die worden veroorzaakt door chronische hepatitis. Met een betere screening en behandeling zijn daarvan mogelijk 400 sterfgevallen te voorkomen. Over de Merwedebrug bij Gorkum mogen voorlopig geen vrachtwagens meer rijden. Er zitten haarscheurtjes in de draagbalken. Vorige week werd al besloten dat vrachtwagens van 60 ton en zwaarder... niet meer over de brug op de A27 mogen. Nu is dat uitgebreid naar al het vrachtverkeer. Het is de bedoeling dat de brug binnen twee maanden wordt verstevigd. Voor de derde keer in drie dagen tijd is er in Amsterdam iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteravond laat op straat bij het Academisch Medisch Centrum. De man overleed ter plekke. De onbekende schutter ging er op de fiets vandoor. De politie kamde de buurt uit, maar kon de dader niet vinden. Afgelopen weekend waren er ook al twee liquidaties in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft zijn WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk met 1-0 verloren. Doordat Zweden in dezelfde groep met 3-0 won van Bulgarije... staat Nederland nu derde met vier punten uit drie wedstrijden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Elders is er kans op mist.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 Verder is de ochtendspits begonnen op de A4 Rotterdam-Amsterdam met 5 kilometer file bij Dorp. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere en Muidenberg 7 kilometer. A7 Hoornzaandam 4 kilometer bij Pummeren Noord. Op de A8 Zaandam-Amsterdam bij Ozaan 5 kilometer. A9 alkmaar Amsterveen tussen Akersloot en Beverwijk 6 kilometer file. Door een ongeluk op de A15 Europoort richting Rotterdam zijn twee rijstroken dicht bij Rotterdam-IJsselmonde 3 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum, of in de A27 liever, is de Merwedebrug afgesloten voor alle vrachtverkeer.